5 uur. Dit is Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet wil de regels voor het tijdelijk verhuren van een huis versoepelen. Op die manier moeten huiseigenaren hun woning sneller, langer en vaker kunnen verhuren. Minister Spies denkt dat vooral mensen ervan profiteren die al een nieuw huis hebben gekocht, maar hun oude huis nog niet kwijt zijn. Door de versoepeling hoopt Spies de woningmarkt enigszins in beweging te brengen. In het gekapseisde cruiseschip bij Italië zijn nog eens vijf doden gevonden. Het dodental staat nu op 11, het aantal vermisten op 24. De kapitein van de Costa Concordia wordt gezien als de schuldige van het ongeluk. Er is een audiofragment opgedokken waarop te horen is dat hij een dringend verzoek van de kustwacht om terug te gaan naar het schip van de hand wijst. Oorlogsmisdadiger Klaas Karel Faber moet misschien toch de gevangenis in. Het Openbaar Ministerie in Duitsland wil dat Faber de levenslange gevangenisstraf die hij in Nederland kreeg in Duitsland uitzit. Dat kan niet in Nederland omdat Duitsland geen onderdanen uitlevert. De 89-jarige Faber was in de Tweede Wereldoorlog SS'er en lid van een moordcommando. In 1952 ontsnapte hij uit de koepelgevangenis in Breda. Verschillende tv-zenders staan vanavond stil bij het overlijden van de acteur Piet Reumer. RTL 4 zendt vanavond de laatste aflevering uit van Baantje, waarin Reumer twaalf seizoenen de rol speelde van inspecteur de Kok. Op Nederland 1 is vanavond in herhaling te zien van Villa Velderhof uit 2006, waarin Reumer te gast was. Piet Reumer overleed afgelopen nacht en was 83 jaar. De Nederlandse klavicinist en dirigent Gustav Leonard is overleden. was een van de pioniers in het uitvoeren van oude muziek op historische instrumenten. Vermaard zijn zijn uitvoeringen van de klaviermuziek en de Brandenburgse concerten van Bach. Gustav Leonard was 83 jaar. Het weer vanavond vrij helder. De temperatuur ligt enkele graden onder nul. Morgenmiddag bewolkt en regen. Het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E het is een vrij normale avondspits. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade 7 kilometer. De A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Noord en knooppunt Kleinpolderplein 9. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 5.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 Let's set sail for seas of passion now. Deeply dip about the way you walk, a contact sport. Let the neighbors talk deeply dippy, I'm your Superman. I'll explain. You're my explain, oh my love I can't make head nor tail Dip it your Spanish eyes Sierra smile Legs that go on for miles and miles Oh, see those legs, man set sail for seas of passion Oh my love I can't make head nor tail of passion Oh my love So let's set sail for seas of passion now I'm taking a hike to the heating estrigado.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 I need a soldier And ain't scared to stand up for me. No to carry big things if you know what I mean. If it's status, ain't hood, ain't hood. I ain't checking for him. Better be street if you're looking at me.